Jurgen met het NOS Journaal. De veiligheidsdiensten in Syrië hebben vandaag in een operatie tegen islamitische staat 71 mensen opgepakt, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er werden tientallen doorzoekingen gedaan in het hele land en daarbij zouden wapens en explosieven zijn gevonden. De antiterreuractie komt kort voor een bezoek van de Syrische president Shara aan Washington. Maandag ontmoet hij daar president Trump. Volgens persbureau Reuters willen de Amerikanen militairen stationeren op een vliegbasis bij de Syrische hoofdstad Damascus. De politiemensen die gisteravond een man doodschoten in een woning in Rozenburg... waren door de crisisdienst van de GGZ gevraagd om daar naartoe te gaan. Volgens het Openbaar Ministerie werden de agenten in de flat geconfronteerd met een man met een mes waarna ze schoten. Het slachtoffer is een man van 30. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De crisisdienst biedt spoedeisende hulp aan mensen met psychiatrische problemen en verslavingen. Over wat zich in de flat heeft afgespeeld en waarom de politie werd ingeschakeld is nog niets bekendgemaakt. In Spanje zijn vijf mensen opgepakt voor mensenhandel van een meisje van 14. Onder de verdachten zijn ook haar ouders. Ze zouden hun dochter hebben verkocht voor 5000 euro, vijf flessen whisky en wat eten. Het meisje zou door de familie die haar kocht zijn gedwongen om te bedelen op straat. Het geld dat ze zo verdiende moest ze inleveren. Ook was ze gedwongen te trouwen en mocht ze niet naar school, al dus de politie. Vorige maand werd ze opgespoord en in veiligheid gebracht. Max Verstappen heeft de kansen op een nieuwe wereldtitel in de Formule 1 flink zien slinken. Door een dramatische kwalificatie in Brazilië start hij morgen vanaf de 16e plek. Pole position is voor de leider in de WK-stand Lando Norris. Het weer. Vannacht overwegend bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Morgen breekt vanuit het westen de zon door en klaart het geleidelijk overal op.